Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Amerika wil dat China de oorlog in Oekraïne afkeurt. Biden heeft vandaag gebeld met president Xi van China over de oorlog. China en Rusland hebben goede banden en Amerika probeert China zover te krijgen dat ze zich ook uitspreken tegen de oorlog. Daar heeft China nog niets over gezegd. Correspondent Lucas Waagmeester. Hier in Washington weten ze, de Chinezen zijn eigenlijk nog de enigen die wellicht in staat zijn het Kremlin te stoppen. Dus Biden balanceert, ook vandaag weer. Druk zetten op China, dreigen met gevolgen als het doorgaat met het steunen van Rusland. En juist president Xi proberen aan zijn kant te krijgen in de hoop dat hij zijn vriendschap met Poetin gaat inzetten voor een einde aan deze oorlog. Minister Hugo de Jonge wil af van de komst van het grote Facebook-datacenter in Zeewolde. Het lijkt hem toch geen goed plan. Ik vind dat die hyperscale datacentra veel te veel ruimte en veel te veel energie vreten. Eh, datacentra hebben we nodig hè, in een wereld waar data steeds belangrijker zijn. Maar die hele grote dingen, eh, ik, ik denk dat Nederland daar gewoon te klein voor is. En ook hebben mensen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen massaal gestemd op een partij die fel tegen het datacentrum is. De bouw is nog niet definitief van de baan. Er moet nog beoordeeld worden of het plan aan strenge milieueisen kan voldoen. Verschillende plekken kleurden vandaag in alle kleuren van de regenboog, want het Holi Feest werd gevierd. De dag waarop hindoes de start van het nieuwe jaar en het begin van de lente vieren. Daarbij wordt er gezongen, gedanst en gooien de mensen gekleurd poeder naar elkaar het is gewoon, je gaat gewoon poeder veten, iedereen vindt het leuk. En ja, je weet niet, en nu maakt het niet uit of je wit, zwart, geel blauw bent, want iedereen is hetzelfde nu. Nu, nu weet je niet wie als iemand is, en daar gaat het om. De kleuren staan eigenlijk meer voor vrolijkheid, uh, lentefeest, lentefeest eh, overwinning van het kwade, op het, goede op het kwade, zeg maar.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 Now she headed home, had to study. Then she hit my phone, you got a party. She deserving. She been working, body like the PCH, I'm swerving this. All winter long, she been on the pedestal. Now her phone blowing up like a telethon. And that's no cap, she been working, but she deserves smash. Shawty, I don't remember you had ass like that. Tell me, mom, where you get all that? Say that she and that's no cap. She been working, she deserves smash. Shawty, I don't remember you had ass like that. Tell me, mom, where you get all that? Uh, I, I, I bounce that ass up and down, you go go, I keep a pound of that smoke, yo. Everything's slow, mo. I'm kicking this shit like a dojo. Mm, I got the mojo. Post for the camera photo. Click, click. I need a mop for that drip, drip. Swagger be looking like slick, Rick. I see you looking like dog. I'm the better type. Drummer be kicking like grits, grits. Gold in my mouth look like this. Look at the way this shit glitz. Reason she all on my. Mm, nah, let me not say that. Hey. I'ma stay ducking and diving. Ain't got time to be acting friendly. Cause when I bang out the sound, I'm causing a frenzy. seat, your body, your hands. I said your hands. If you got that shit, light it up. And while you're up, everybody go to a place where you've been before. Old school to the new, it's time to go to a whole new level. A little more bass and a little more treble. Cause motherfuckers don't understand. Mr. V got the mic in his hands to go. Cause we on course, better yet, on track like a jockey to a horse move. silly, but nah, look, really. We wanna see you bouncing, man. Matter of fact, let me see y'all clap your hands. Come on, shake your hips, make a twist, raise your hands, pump your fist. Where's my drink? To the bar, need a shot of Patron.